Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in De Russische luchtmacht heeft die stad al vaker aangevallen. In december vielen ook al tientallen doden bij een bombardement. De man die donderdag een politiebureau in Parijs aanviel... woonde in een Duits asielzoekerscentrum. Justitie in Duitsland laat weten dat zijn woning op het AZC in Recklinghausen is doorzocht. De 20-jarige Marokkaan werd tijdens zijn aanval door de Franse politie doodgeschoten. Bij de huiszoeking in Duitsland zijn geen aanwijzingen gevonden... dat de man betrokken was bij andere plannen voor aanslagen. De verdachte agenten in de zaak Mitch Henriquez worden bijgestaan door hetzelfde advocatenkantoor als veel agenten die in de zaak moeten getuigen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen en de moeder van Henriquez zijn bang voor belangenverstrengeling. De Arubaan Henriquez kwam in juni in Den Haag om het leven toen agenten hem in een nekklem namen. Vijf agenten worden daarvoor vervolgd. 21 agenten die gaan getuigen hebben hetzelfde advocatenkantoor in de arm genomen. Dat is niet verboden, maar wel opmerkelijk. Getuigen hebben in principe geen advocaat nodig. Het is nog onduidelijk wat er de afgelopen dag is gebeurd in Zandhuizen in Friesland. Er werd een echtpaar dood in huis gevonden, terwijl hun zoontjes van vijf en zes buiten waren. Het onderzoek in en om het huis werd gestaakt toen het donker was. De komende dag gaat de politie verder. Het huis in Zandhuizen wordt vannacht bewaakt. De kinderen zijn opgevangen. De Friese politie heeft nog geen idee of de ouders om het leven zijn gekomen door een misdrijf, een ongeluk of iets anders. Alle opties zijn nog open. Het weer, vanuit het westen af en toe regen.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 That's is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.